jij met mijn hart verdween, zit ik helemaal alleen. Weet niet wat ik nu moet doen. Ik mis je lach, ik mis je zoen. Nu jij met mijn hart verdween, ben jij dan zo hard als steen? Kan mijn leven verder gaan? alleen niet staan. Ik mis je wel, maar alweer niet. Ik voel me vrij en ik geniet. Maar s'nachts voel ik mij soms alleen. En vraag mij af, waarom ging jij heen? Ik mis je wel, maar alweer niet. Ik voel me vrij en ik geniet. Soms ben ik blij dat je bent gegaan maak ik om jou een verhaal. Sinds jij met mijn hart verdween, hier ben ik al overheen. Weet wel wat ik nu moet doen, ben niet meer zo stom als toen. Nu jij met mijn hart verdween, heb geen blok meer aan mijn been weer doen wat ik wou doen. Ik hoef van jou geen afscheid te doen. Ik mis je wel, maar alweer weer niet. Ik voel me vrij en ik geniet. Maar s'nachts voel ik mij soms alleen. En vraag mij af, waarom ging jij heen? Ik mis je wel Soms ben ik blij dat je bent gegaan, maar soms laat ik om jou een traan. alleen. vraag mij af, waarom ging jij heen? Ik mis je wel, maar ook weer niet. Ik voel me vrij en ik geniet. Soms ben ik blij dat je bent gegaan. Maar soms laat ik voor jou een traan. Ik mis je wel. en ik geniet. Maar s'nachts voel ik mij soms alleen. En vraag mij af, waarom ging jij heen?